Zo zou hij de boel hebben opgehitst door vol te blijven houden dat hij de verkiezingen had gewonnen, zegt deze Amerikaanse aanklager. The attack on our nation's capital was an unprecedented assault on the seat of American democracy. It was fueled by lies lies by the defendant the nation's process of collecting, counting and certifying the results of the presidential election. In totaal wordt Trump voor vier zaken aangeklaagd. Trump moet zich morgen melden bij de rechtbank in Washington. Er is een Nederlandse klimmer overleden in Zwitserland. De man van 36 was met een groep onderweg naar een bergtop toen er rotsen naar beneden kwamen. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Ook op het Franse eiland Corsica is een Nederlander overleden in de bergen. Hij kwam niet terug van een wandeling. Wat er precies is gebeurd weten we nog niet. Er vliegen weer bijna net zoveel mensen als voor corona. Dat heeft het CBS uitgezocht. In de afgelopen maanden pakten bijna 19 miljoen mensen het vliegtuig van en naar ons land. Dat is ruim 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En als je een dagje wil gaan shoppen in Antwerpen... is zomaar parkeren in het centrum sinds een tijdje no-go. Alleen nog bewoners van de stad mogen hun auto op straat zetten. Anderen moeten de auto aan de rand van de stad of in een parkeergarage zetten. De regel is ingevoerd om inwoners meer ruimte te geven... maar toch is niet iedereen er blij mee. Mijn familie komt, die zijn nu verplicht van een parking te nemen. En dat kost heel veel centen. Ik vind dat dat niet kan. Ja, voor Nederlanders is het dus makkelijker om de trein in plaats van de auto te pakken naar het zuiden.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 No es que se poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, de tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.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 Ah, ah, ah. Tus besos son de agua salada. Ven, voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas. Y así no funciona. Pero no quieres cuando, yo quiero. quiero. Estás más fría el mes de enero. Te doy calor, pero tú fantasía.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 Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Het weer. Vanmorgen kan er regen vallen.